Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteravond in Amsterdam-Nieuw-West zijn drie mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen opgepakt worden. Relschoppers bekogelden gisteravond voertuigen en staken vuurwerk af. Daardoor vloog een lege tram in brand. Op video's is te horen dat er antisemitische leuzen werden geroepen. Op de dag van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv overwoog Amsterdam om het duel te verbieden. Het gesprek werd gevoerd vanwege incidenten in de stad in de avond en nacht daarvoor. De wedstrijd ging door omdat een verbod juridisch niet kon... en omdat er ook al heel veel supporters in de stad waren. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Syrië te hebben aangevallen. Dat was volgens het leger een reactie op aanvallen op Amerikaans personeel in Syrië gisteren. De Amerikanen zeggen twee plekken te hebben geraakt... die gebruikt worden door Iraanse groeperingen in Syrië. Daardoor zou het voor die groepen moeilijker worden om de VS en andere bondgenoten aan te vallen. Een passagiersvliegtuig dat gisteren onderweg was naar Haiti... is beschoten toen het daar wilde landen. Het vliegtuig kwam uit de Amerikaanse staat Florida. Door de beschieting raakte een stewardess licht gewond. Het vliegtuig vloog vervolgens door naar de Dominicaanse Republiek. De luchthaven is sindsdien gesloten. Het is het tweede incident in een paar weken tijd. Vorige maand werd een VN-helikopter die boven Haiti vloog beschoten. Het land zit al jarenlang in een crisis, onder meer door bendegeweld. Bijna 5000 mensen zijn daarbij omgekomen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Het weer, vannacht een aantal buien, maar het wordt op steeds meer plaatsen droog.